12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Wel zijn er nog veel vragen over de exacte uitwerking, bleek vanavond in de Tweede Kamer. Verschillende partijen willen meer zekerheid dat werknemers door het nieuwe stelsel niet slechter af zijn. Behalve van de regeringspartijen krijgt minister Koolmees ook steun van GroenLinks, PvdA en SGP... Door het nieuwe stelsel stijgen de pensioenen eerder als het goed gaat op de beurs. Daar staat tegenover dat ze ook sneller omlaag gaan als het slecht gaat. Charlotte Bouwman, de vrouw die begin dit jaar een dagenlange protestactie hield in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, kan binnenkort starten met een behandeling voor haar psychische stoornis. Ze heeft al meer dan duizend dagen op de wachtlijst gestaan. Met haar actie wilde de 27-jarige Bouwman aandacht vragen voor de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Ghislaine Maxwell, de vrouw die wordt verdacht van het ronselen van meisjes... voor seks met haar ex-partner Jeffrey Epstein, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank wees haar verzoek af om tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig vrij te komen. De 58-jarige Britse is vandaag via een videoverbinding voorgeleid. Ze zegt zelf onschuldig te zijn. De gemeente Loppersum roept inwoners op om eventuele schade te melden van de aardbeving van vanmiddag. Die had een kracht van 2,7 en is daarmee de zwaarste beving van dit jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De trillingen werden ook in de stad Groningen gevoeld. Italië heeft een gestolen kunstwerk van straatkunstenaar Banksy teruggegeven aan Frankrijk. Het werk werd vorig jaar gestolen uit concertzaal Bataclan in Parijs... en vorige maand teruggevonden in een verlaten boerderij in Italië. Banksy maakte het kunstwerk als nagedachtenis aan de 90 concertgangers... die in 2015 in de Bataclan werden gedood door terroristen van IS. Het weer, het koelt vannacht af tot ongeveer 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui.